NOS nieuws van 2 uur. Mautschreurs. In een restaurant in de hoofdstad van Bangladesh is nog altijd een gijzeling aan de gang. Gewapende mannen houden tientallen mensen vast, onder wie zeven Italianen. Er zouden zeker 26 gewonden zijn. Het restaurant ligt in de diplomatenwijk en is populair bij buitenlanders. IS zegt achter de aanval te zitten en beweert dat er 20 doden zijn maar dat is niet bevestigd. Volgens de politie zijn twee agenten omgekomen. Het kabinet weigert een lijst bekend te maken met daarop islamitische instellingen die geld krijgen uit Saoedi-Arabië. Wel bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er zo'n lijst is. Tot nu toe werd dat altijd ontkend. De Tweede Kamer maakt zich al jaren zorgen over de buitenlandse financiering van moskeeën. Het gaat dan vooral om landen waar de ultraconservatieve versie van de islam wordt gepredikt. Dat zou kunnen leiden tot radicalisering. Terreurverdachte Salah Abdeslam wilde zich kort na de aanslagen in Parijs overgeven. Dat zegt zijn advocaat tegen een Belgische krant. Hij was in november al benaderd door iemand uit de omgeving van Abdeslam. De advocaat kreeg vervolgens twee keer iemand in zijn kantoor... die zei dat hij de neef van Abdeslam was. Het contact leidde tot niets. Abdeslam werd uiteindelijk op 18 maart opgepakt in het Brusselse Molenbeek. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Frankrijk. Op het EK voetbal heeft Wales voor een grote verrassing gezorgd. De Welshmen versloegen België met 3-1 en staan daarmee in de halve finales. België kwam in de 13e minuut op een 1-0 voorsprong. Maar nog voor rust kwam Wils op gelijke hoogte en in de tweede helft scoorde het nog twee keer. Woensdag speelt Wils in de halve finales. De tegenstander is dan Portugal. Het weer opklaringen, op de meeste plaatsen droog, overdag geregeld zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 16 tot 19 graden en er waait een stevige wind.